Ook zou hij tegen de regels op vakantie zijn gegaan. Betrokkenen stelt zich enigszins zelfbepalend op. Ondanks een waarschuwing, gesprekken met de reclassering omtrent de risico's eh, en de rechtszitting in het vooruitzicht lijkt betrokkenen zich niet geheel te willen conformeren aan de voorwaarden. Het proces duurt bijna twee weken. In totaal staan negen verdachten uit Hilversum voor de rechter. De A9 bij Amsterdam is weer vrij. De snelweg was urenlang dicht door een heftig ongeluk. Meerdere auto's knalden vanochtend vroeg op elkaar. Vijf mensen raakten gewond. Automobilisten moesten omrijden en dat zorgde voor lange files. Een hypermoderne treinprimeur uit het noorden. In treinen van Arriva kun je daar nu inchecken met je bankpas, creditcard of smartphone. Je hebt dus geen OV-chipkaart meer nodig. In de rest van het land moet je daar nog even op wachten, al is de NS het al wel aan het uittesten met een groepje reizigers. En twee Amerikaanse sportvissers worden mogelijk voor de rechter gesleept omdat ze hebben vals gespeeld. Tijdens de wedstrijden stopten ze stiekem lode ballen in hun gevangen vissen, zodat die zwaarder zouden zijn dan die van de concurrentie. Tijdens een wedstrijd in Ohio liepen ze tegen de lamp. people, man. been doing this shit for years. man. Piece of fucking shit. You got a fucking You got thousands of fucking dollars. Ja, zijn niet zo blij. Dus die andere vissers, niet heel gek. Want bij de wedstrijden kun je tienduizenden dollars aan prijzengeld binnenhengelen. Het weer, af en toe wolken, ook veel zon, graadje of 18. Morgen begint ook weer zonnig, later meer wolken en wat regen. En dan gaat het of 20 dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland is de A8 Amsterdam richting Zaanstad weer vrij na een ongeluk. Maar het staat nog wel goed vast op de A5 daardoor richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 5 kilometer. Het heeft al lange tijd zo goed als stilgestaan.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 Dat is omgerekend ruim 925.000 euro. Ruim een derde van de beveiligers op Schiphol wil een andere baan. Dat blijkt uit een enquête van vakbond CNV. Die zegt dat de hoge werkdruk op de luchthaven een probleem blijft. De luchthaven heeft nog zeker 200 beveiligers nodig. In de Tweede Kamer wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Leonie Sazias... die in 2017 voor 50PLUS in de Tweede Kamer kwam. Ze krijgt vooral veel waardering voor haar inzet voor zorgonderwerpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een stevige zuidwestenwind.